uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De Nederlandse ambassadeur in Marokko is om tekst en uitleg gevraagd... over uitspraken van minister Blok van Buitenlandse Zaken. Blok zei vorige week dat de straffen die zijn opgelegd aan protestleiders... in het Rifgebied aan de hoge kant lijken. Bronnen melden dat de Nederlandse ambassadeur in het gesprek heeft benadrukt... dat Nederland zich niet wil mengen in de lokale rechtsgang... en dat de regering het hoger beroep in de zaak afwacht. In Italië heerst teleurstelling over het resultaat van het migratieoverleg tussen 28 EU-landen. Daar kwam uit dat de EU met landen in Noord-Afrika afspraken wil maken over het tegenhouden van migranten. De Italiaanse kranten hebben daar geen goed woord voor over. De belangrijkste linkse krant vindt het akkoord te vaag en volgens de rechtse media heeft Italië niets gekregen van wat het wilde op migratiegebied. Een van de beruchtste overvallers in Frankrijk is opnieuw op spectaculaire wijze ontsnapt uit de gevangenis. Een helikopter landde vanochtend met drie zwaar bewapende mannen aan boord op de binnenplaats van de extra beveiligde gevangenis. De bewakers konden niet voorkomen dat de man werd meegenomen. Hij zat een straf uit voor een bankoverval in 2010 waarbij een agent omkwam. Hij was eerder al een keer ontsnapt door vijf gevangenisdeuren op te blazen en de bewakers te gijzelen. In Zweden gaat vanaf vandaag een wet in werking die seks zonder expliciete toestemming verbiedt. De regering hoopt zo verkrachting en seksueel misbruik tegen te gaan. Tot nu toe gold in Zweden dat een weigering van seks, verbaal of non-verbaal, nodig was voor een veroordeling. Maar volgens de nieuwe wet moeten mensen woordelijk instemmen met seks of actief laten zien dat ze het willen. Met de wet worden ook twee nieuwe overtredingen ingevoerd. Verkrachting door nalatigheid en seksueel misbruik door nalatigheid. Overtreders kunnen hiervoor tot vier jaar cel krijgen. Het weer, de zon schijnt uitbundig. Het is 24 tot 28 graden. Het blijft vanavond nog lang warm.